uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer vindt dat moslims met jihadistische sympathieën... geen cursussen meer mogen geven aan kinderen. Bestuurders van stichtingen die bijvoorbeeld islamcursussen geven in buurthuizen... moeten beter worden gescreend, vindt een meerderheid. Zaterdag schreef NRC Handelsblad dat extremisten als Jermaine W. en Abu Hafs... betrokken zijn bij zulke stichtingen. Abu Hafs geeft in Hilversum al vijf jaar Koranles aan kinderen... van 6 tot 16 jaar. De SP wil weten hoe het kan dat Jermaine W. in beeld was bij de AIVD... en tegelijk leiding gaf aan zo'n onderwijsstichting. Het vertrouwen in het kabinet neemt weer toe. Vorig jaar had maar 14% van de Nederlanders vertrouwen in de ploeg van premier Rutte. Nu is dat 32%, blijkt uit een onderzoek van het Eén Vandaag Opiniepanel. Het kabinet krijgt vooral waardering voor de onderlinge band tussen VVD en PvdA... en de samenwerking met een deel van de oppositie. Leden van het opiniepanel vinden het getuigen van durf dat het kabinet werk maakt van hervormingen in economisch moeilijke tijden. Het gestegen vertrouwen hangt ook samen met de manier waarop het kabinet reageerde op de ramp met vlucht MH17. In Hasselt in Overijssel zijn vanochtend drie kinderen aan de dood ontsnapt toen de auto waarin ze zaten te water raakte. Hun moeder was met twee van haar vijf kinderen uit de geparkeerde auto gestapt, maar waarschijnlijk werkte de handrem niet goed. De auto rolde daardoor met de drie andere kinderen het water in. De moeder, de twee uitgestapte kinderen en een omstander sprongen meteen in het water en slaagden erin de drie kinderen uit de zinkende auto te halen. PSV-aanvaller en international Memphis Depay is zeker zes weken uitgeschakeld. Gisteren tegen Pek Zwolle viel hij in de eerste helft geblesseerd uit. Vandaag is er een MRI-scan gemaakt en daaruit blijkt dat Depay een scheur in zijn liesspier heeft. Het weer, in het noordoosten mogelijk een bui, in het westen en zuiden zonnig en droog. Morgen kans op een regen- of onweersbui, vooral in het midden en noorden. Verder geregeld zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A13 Rotterdam richting Den Haag...